7 uur. Door Almegens met het NOS-journaal. Met ingang van vandaag mogen snorscooters op veel plaatsen in Amsterdam... niet meer op het fietspad. Ze moeten de rijweg op. De berijders moeten een helm dragen. De maatregelen moeten de verkeersveiligheid vergroten... en de fietspaden veiliger maken. Snorscooters mogen 25 km per uur, maar zijn vaak opgevoerd. Amsterdam is de eerste gemeente die die maatregel neemt. De tien bestaande overheidsinspecties moeten opgaan in één onafhankelijke nationale veiligheidsinspectie. Dat stelt Pieter van Vollenhoven in het boek Oproep van een waakhond dat vandaag verschijnt. Inspecties als voedselwaakhond en VWA vallen nu onder een ministerie. Daardoor zijn ze volgens Van Vollenhoven niet onafhankelijk. President Trump moet op zoek naar een nieuwe minister van Binnenlandse Veiligheid. Minister Kirsten Nielsen heeft onverwacht ontslag genomen. Nielsen was verantwoordelijk voor de bewaking van de grenzen. Ze stapt uit eigen beweging op. Naar wordt gezegd omdat ze zich onvoldoende gesteund voelt door andere departementen. Op Twitter zegt Trump dat hij een tijdelijke plaatsvervanger voor Nielsen heeft aangesteld. De protesten in Soudaan tegen het bewind van president Bashir gaan door. Net als zaterdag gingen gisteren tienduizenden mensen in de hoofdstad Khartoum de straat op om zijn aftreden te eisen. Ook blokkeerden ze wegen en belangrijke verkeersknooppunten. Verder was er gisteren een grote stroomstoring... waardoor heel Soudaan urenlang geen elektriciteit had. Het kunstprogramma Project Rembrandt is gisteravond gewonnen door Sebas Groot. De 21-jarige student kunstgeschiedenis is volgens de jury... de beste amateur kunstschilder van Nederland. Project Rembrandt van de NTR trok op de zondagavond ruim een miljoen kijkers. Als prijs mag winnaar Sebas Groot exposeren in het Rijksmuseum. Het weer. In het noorden vandaag de meeste kans op zon. In het zuiden meer bewolking. Daar kan ook een bui vallen. Blijft zacht met ongeveer 18 graden. Vanaf morgen wordt het frisser. Later in de week hooguit 10 graden.